Michel Koenen met het NOS-journaal. BMW roept in Nederland ruim 6700 diesels terug vanwege brandgevaar. Er is een probleem met het zogenoemde EGR-systeem. Dat zorgt ervoor dat uitlaatgassen terug de motor ingaan... om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. In de afgelopen twee jaar vlogen daardoor vier Nederlandse BMW's in brand... maar in de meeste gevallen veroorzaakt het alleen een defect aan de motor. In heel Europa werden in totaal 100.000 BMW's teruggeroepen naar de garage. De Nederlander die twee weken geleden werd doodgeschoten in Barcelona... stond op een dodenlijst die is onderschept door Amerikaanse opsporingsdiensten in Zuid-Amerika... en daarna doorgespeeld aan de Nederlandse politie. Op de lijst stonden ook drie vrienden van Jamal M. die bij hem waren in Spanje. Een van hen raakte gewond bij de schietpartij. als mogelijke opdrachtgever wordt een crimineel genoemd... die hoog op de nationale opsporingslijst staat. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij drugshandel... en het opdrachtgeven voor meerdere liquidaties. De man die vastzit voor de brute verkrachting van een jonge vrouw in Rotterdam blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De verdachte van 18 werd opgepakt na een DNA-match. Ruim twee weken geleden werd de Indonesische studenten voor haar huis aangevallen toen ze haar fiets op slot zette. Ze werd verkracht en hevig toegetakeld met een kettingslot. En wielrenster Ellen van Dijk is in Glasgow voor de derde keer op rij Europees kampioen tijdrijden geworden. Het zilver was voor Anna van der Breggen. Van Dijk had halverwege een voorsprong van 17 seconden op Van der Breggen. Op de finish waren daar nog maar 2 seconden van over. Sharon van Rouwendaal heeft op de EK Open Water de 5 kilometer gewonnen. De zwemster had 17 seconden voorsprong op de nummer 2. Dat was de Duitse Leonie Beck. Het weer nog, bewolking, vooral in het westen zon en mogelijk nog een bui.